Beide vrouwen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De automobilist is er vandoor gegaan en is nog spoorloos. In de Amerikaanse stad Cleveland zijn rellen uitgebroken nadat gisteren een blanke politieman was vrijgesproken van doodslag op twee zwarte Amerikanen. Bij de ongeregeldheden zijn twaalf demonstranten aangehouden. Eind 2012 werden de twee slachtoffers doodgeschoten. Agenten schoten zeker 137 keer op hun auto. De rechter oordeelde gisteren dat niet kan worden vastgesteld dat de beschuldigde agent de fatale schoten heeft gelost. In Maleisië zijn tientallen massagraven gevonden, met daarin vermoedelijk slachtoffers van mensensmokkel. Het zijn waarschijnlijk moslims uit Birma die hun land zijn ontvlucht. De massagraven liggen vlak bij de grens met Thailand. Hoeveel lichamen er zijn gevonden is niet bekendgemaakt, maar volgens lokale media zijn het er honderden. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn zo'n 25.000 moslims vertrokken uit Birma. In het noordwesten van Nepal zijn duizenden mensen hun huis ontvlucht vanwege een dreigende overstroming. Een landverschuiving heeft een rivier geblokkeerd waardoor een groot gebied onder water kan komen te staan. Als het water door de blokkade breekt kan de vloedgolf een groot gebied tot aan India treffen. De landverschuiving is waarschijnlijk het gevolg van de aardbevingen in Nepal. Het weer volop zon, langs de noordkust en in het zuidoosten ook wat bewolking. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in de rest van het land. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. Maxima dan tussen 13 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat 2 kilometer file voor knooppunt Muidenberg.